Die rivier heeft bij Lobit, waar die ons land binnenkomt, zijn laagste waterstand ooit. De regen van de afgelopen dagen is niet genoeg om de droogte meteen weer op te lossen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs. Ja, dat betekent dus ja, forse beperkingen eh, voor de scheepvaart... die dus met veel minder lading aan boord eh, richting Duitsland kan... of weer uit Duitsland kan terugkeren naar Nederland. Speciaal team watertekorten denkt na over maatregelen. De politie heeft vorige maand een jongen van 15 uit Amsterdam opgepakt... die vier schoolgenootjes in een wurggreep zou hebben gehouden. De vier raakten kort bewusteloos. Ze gaan om een wurgspel dat veel voorbij komt op social media. Jongeren knijpen bij elkaar de halsslagader dicht... wat voor een korte roes zorgt. De jongen is inmiddels weer vrij, moet van het OM aan zijn gedrag gaan werken. In Japan proberen ze jongeren aan de alcohol te krijgen. Dat klinkt bizar, en misschien is het dat ook, maar het is wel nodig, zegt het land. Doordat jongeren minder biertjes, sake's en whiskies achterover tikken... loopt de overheid veel belasting mis. Dus zijn ze een campagne gestart om thuis drinken en borrelen met collega's populairder te maken. En ben jij een van die mensen met een riante tuin met wat appel- en perenbomen... en ligt je grasveld nu bezaaid met dat fruit, zo bezaaid dat je niet weet wat je ermee aan moet... dan is de voedselbank op zoek naar jou of beter gezegd, naar je fruit. We leven momenteel in een vrij royaal fruitjaar. Bomen hangen vol. Dus uh, ja, en lang niet iedereen weet waar hij ermee naartoe moet. Nou, breng naar de voedselbank. Eh, simpel. En als dat niet lukt, één belletje naar de voedselbank en eh, dan halen we het. Ja, om mensen met minder geld ook gezond te laten eten... stoppen voedselbanken vaak ook fruit in de boodschappenkratten. Maar zoveel krijgen ze niet, dus moeten ze regelmatig fruit bijkopen.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 naar het zuiden. Holland plat in de Spaanse zon. Geen beweging in te krijgen. Spaans benauwd in Spaans beton. Ik wil wat doen deze zomer. het buitenland Onbetaalbaar aangebrand Wat moet ik deze luie lange zomer Ik heb geen zin in lekker lang dag so I'm snapping one before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are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 Oh. made them cry, yeah. Yeah, yeah. Girls that make them cry. hoofdletter van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. And if. penance for my vision. And zo if was having too much fun. myself again to make makeup And a little lost These reactions are relentless Abandoning the permafrost Who am I fooling with? I gotta live

to the nothingness greeting me. Everything smells like sympathy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 jouw keuze ZFM. You struck a match inside